Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De vermiste Celine van 15 is weer terecht. Het meisje uit Bergen, vlakbij Os, was bijna een week vermist. Ze was volgens de politie vlakbij haar huis meegenomen door een onbekende man in een geel-groene auto. Daarom werd gisteravond naar veel telefoons een Amber Alert verstuurd. Celine van 15 is nu weer terecht en ongedeerd. Waar ze al die tijd was is niet duidelijk. Wel weten we dat er een verdachte is aangehouden. Wat diegene precies met de verdwijning te maken heeft is nog onbekend. In Arnhem is gisteravond een man zo zwaar mishandeld dat hij moest worden gereanimeerd. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een oudere man die in elkaar werd geslagen door een groepje jongeren. De man ligt in het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de daders in Vietnam zijn minstens 25 mensen omgekomen door een orkaan. Tientallen mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn naar hen op zoek, maar dat is lastig door het slechte weer. Door keiharde stormen zitten al meer dan een miljoen Vietnamezen zonder stroom... en zijn heel veel huizen beschadigd. Een klein clubje piloten van KLM kan nu ook thuis werken. Met een virtual reality bril en joysticks leren ze thuis aan de keukentafel de cockpit van hun vliegtuig helemaal kennen. Die is tot in het kleinste detail nagemaakt, zegt deze piloot. De verhoudingen zijn echt één op één eh, eh, van de normale cockpit. Dat betekent dat als ik bij sommige knoppen wil dat ik ook echt even mijn stoel uit moet komen om de selectie te maken. En eh, ja, de omgeving is natuurlijk volledig realistisch nagebouwd van een echte en En alle onderdelen voor en na een vlucht kunnen zo worden geoefend. Het vluchtvoorbereidingsproces, het instappen van eh, passagiers, eh, maar ook de communicatie met luchtverkeersleiding bijvoorbeeld. Daarmee vliegen kan nog niet, dat kan alleen in een simulator en daarvoor moeten de piloten dus nog wel de deur uit. Het weer is vanochtend eerst vrij droog.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 Een verdachte is aangehouden. Het meisje werd sinds vrijdag vermist. De politie komt later vandaag met een verklaring. Frankrijk en Duitsland nemen forse coronamaatregelen. Cafés en restaurants gaan de hele maand november dicht. In Frankrijk moeten ook kledingzaken en kappers sluiten. In Vietnam zijn minstens 25 doden gevallen door orkaan Molave... die over het midden van het land trekt. Meer dan 40 mensen worden nog vermist, melden Vietnamese media. Honderden reddingswerkers zoeken naar slachtoffers. Het weer, vanochtend droog. Later vandaag volgt meer bewolking en gaat het regenen.